maar dit levert de overheid maar weinig op. In de Brabantse Veghel is een explosief gevonden. Er lag in een gebouw waar ook kinderen en Oekraïners worden opgevangen. Volgens Omroep Brabant is een verwarde man die verbleef in een zorginstelling in het pand betrokken bij de situatie. Het is niet bekend of hij is opgepakt. In de Italiaanse stad Milaan is een tram ontspoord. Daarbij zijn zeker twee doden en 39 gewonden gevallen. Op beelden is te zien dat de tram met hoge snelheid tegen een winkel botst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. En op social media gaat het de hele dag al over de Instagram-post van minister Veilbrief. Onder zijn foto, samen met minister Letchert, klonk dit nummer. Ja, bitches willen met me naar bed. Ja, vuilbrief is er niet blij mee. Dat is niet zo, eh, niet zo smaakvol. Ik vond het niet zo leuk eigenlijk. Toch? Waarom heeft u het er dan onder ja, gezet? dat is bij het sociale mediateam, joh. Ik ben de boomer. Ja, hij zegt dus, ik heb dit niet zelf gedaan. Hoe dan ook, andere kabinetsleden vertellen wat zij dachten... toen ze de foto voorbij zijn gekomen. Ik zou dit zelf niet, eh, niet gedaan hebben. Ik heb het ook gezien. Ik dacht, Hansie toch? Eh, ik heb hem even voorbij zien komen, ja. Alle bitches willen met me naar bed. Ja, soms de, de wensenvader van de gedachten. <laughs> Ja, dat was te horen bij RTL Nieuws. Wat goed nieuwsbericht Het weer van Weerplaza. Nu nog regen, maar vannacht wordt het droger. Het is dan een graad of 9. Morgen is het opnieuw regenachtig. Af en toe is er zon bij 11 graden. Is het niet gewoon die TikTok-trend? Want je had toch op een gegeven moment die TikTok-trend... dat ze zeggen, open nu je, je camera-app, maak een foto... en laat TikTok het geluid voor je kiezen. Nou, nee, blijkbaar is dit dus echt gewoon weer <laughs> gezet. Eh, en hij zegt dat hij het niet heeft gehoord, later pas erachter kwam. Maar ja. Ook die ik ben een boomer. Oh. naar zo blij dat ik dit nieuws vandaag heb gemist en het door jou heb gehoord. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, het, mijn dag kan niet meer stuk. Met nieuw Q Coldplay en We Pray.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 24-7 Stuck in my pain Somebody like you Will never be the same Suzanne, goeie avond. Hoi. Knok. Knok tegen de klok. Hoe is de Libi? Hoe is het met jou? Ja, het gaat goed. Nou, het goed. Wat heb je allemaal gedaan vandaag? Ik, heb, ik ben net terug van mijn werk. Nou, wat voor werk doe je? Ik werk eh, in de zorg. In de zorg gaat altijd door. Dan verdien jij ook af en toe wel een rustmomentje. Wat is jouw eerstvolgende rustmomentje? Morgen. Ik heb weekend. Oh, wat heerlijk. Wat ga je doen allemaal? Ja, we zijn aan het verhuizen, dus we moeten heel veel doen. we zijn aan het verbouwen, verhuizen, dus eh, alles gaat door. Hou op, doe je af en toe ook wel even, even iets, iets ontspannends. Kijk, eh, verhuizen is ook leuk, en daar gaat het niet om, werk kan ook leuk zijn. Maar ook, doe je tussen aanleidingstekens ook iets leuks? Jawel, jawel. Ja, we hebben, we hebben twee kinderen, dus we zijn ook leuke dingen aan het doen. En, eh, Goed Ja, gaat allemaal door. Dat is belangrijk, alles kost geld, zeker verhuizing. Laat staan een verbouwing, dus ik gok dat je daarvoor speelt. Ik knok tegen de klok. Nou, eigenlijk voor dinsdag. Dan ben ik negen jaar getrouwd, dus dan wil ik iets leuks gaan doen met mijn man. Wat leuk, gefeliciteerd negen jaar. Dank je. Ja, wat moet je na negen jaar nog, hè? Dan heb je alles wel aan elkaar gegeven. Ja, daarom. <laughs> Ik weet wel leuk gaan doen. Heb eh, je, heb je al iets in gedachten of wil je dat nog even... Weet je, laten we eerst spelen. Ja. Kijk hoeveel er in de klok zit en hoeveel jij eruit weet te halen. Je weet het, op tijd stoproepen. Als die afgaat, ja. win je niks. Als het, eh, volledig, op, op tijd, dan win je het volledig genoemde Bedacht. Nee, je snapt Gaan we doen. Eh, en gaan we daarna bespreken wat je ermee gaat doen. Dat is goed. Oké, dan gaan we. 3, 2, 1... 23 euro. 60 euro. 88 euro. 101 euro. 3 euro. Stop. Ah, wat een kutklok. <laughs> ah, 101, 102, 103. Ja. Ja, ik snap dat je stop zegt. Ik zou het risico ook niet lopen, hoor. Nee. Nee, hij ging te lang door, hè? Daarom. Ja, dat idee heb je nou. Je weet het nooit. Soms is hij na twee bedragen al klaar, soms pas na 30. 103. Ehm, Daarom. Onder 3 euro. Wat gaan we doen? 9 jaar getrouwd, dinsdag. Ik wil, we gaan naar de privé-sauna. Wat dus leuk. dat goed uit, ja. Ja, oh, dat is lekker hè. Ja, mijn partner en ik gaan ook altijd naar een privé-sauna. Want, oh, eh, heerlijk. Uh, ooit één keer nadat ik meedeed aan de Voice herkend in de sauna bij de termen. Nooit meer. Nooit meer. <laughs> ja, echt Suzanne. Zat ik dus <laughs> daar, zat ik daar in die sauna, in mijn poedelnaki. Ja. En dan zit er zo'n vent naast je en die tikt je aan en die zegt... Ik voel je auditie bij de Voice heel mooi. <laughs> Nou, nooit, maar dan ook nooit, dan nooit meer. Nee. Dan wil je naar huis. Suzanne, 103 euro. We moeten even luisteren tot hoe ver de klok was gegaan... als jij geen stop had geroepen. Yes. 104 euro. Och.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 En morgen begint ook Wie is de Mol? Met twee Q-collega's, Quinty van de Donderdag met Joost... en dus de snor, Bram Krikken. Ik ben zo bang dat ik iets aan hem vraag waardoor hij zich verlult. Dat hij of de mol is, of dat hij eruit is, of weet ik veel.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 van Olympische Spelen, I Believe, een anthem. Douwe Bob. Nou, niet de afgelopen. Nou, maakt ook niet uit. Jee, Holland, we hebben het goed gedaan. Derde op medaillespiegel. Zometeen Olivia Dean, Man I Need. En heel misschien wel een andere popster. Van iets dichter bij huis. Nou, kom straks. Wauw, bij Ethos frisse deals voor jou. Zoals alle Nivea deodorant, bad en doucheproducten 2 plus 3 gratis. Dat is verfrissend voordelig. Kom voor nog veel meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie... voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido... dan ontvang je tot wel 951 euro extra voordeel. Wees er als eerste bij met BelSimpel. Sinweb vroeg Molly hoe het was op vakantie. En hoorde dit. Zou, doen? Molly heeft net haar bord leeg en gaat nu haar eerste flamenco dansen. Dan moeten jullie ook komen. In het restaurant, ja. Oké, Ze zit er meteen lekker in. Nou ja, een soort van. En haar publiek geniet. Zonder toetje voor flamenco gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan? Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl. Geef je terras een frisse look met Karwei. Fantastic groene aanslagreiniger nu 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van Milner plakken kaas? 150 gram voor maar 1,44. En extra goedkoop met Lidl Plus walnoten. Een zak van 200 gram voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Lidl Gold. Een bak van 750 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Hands van voordeel. Aldi. Oh pap, moet je nou kijken? Ze zit eindelijk op het potje. Nou, dat verdient 5 euro in de spaarpotje. <laughs> Rijke stinkend. Onze bank. Ook van kleintjes die straks op eigen benen staan. Open een Rabo regenboogrekening voor je kind... en spaar samen een potje voor later. Voor een vrijbewijs bijvoorbeeld. En wij sparen 3 maanden 15 euro per maand met je mee. Regel het eenvoudig in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Ook lekker voordelig. Gesuikerde donuts, 4 voor maar 1 euro. En maatjes haring met uitjes, 4 stuks voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Hands van Voordeel. Aldi. Deze zaterdag super zaterdag. 20% korting bij Hubo. Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag. Q-Music, Stefan Bouwman. Nou, leuk dat ben ik. En dit is Olivia Dean, Man I Need On You. Q sounds better with you. Talk to me, talk to me. Talk to me, talk to me. Looks like we're making up for lost time. back this time. Pommelien Thijs, Mo en wie ben jij? Hallo, met Rebecca. Rebecca, gefeliciteerd! Oh, Het is je gelukt! Wow, cool man. Jij wint twee tickets voor Pommelien Thijs zaterdag 7 november in de Ziggo Dome. Wow, mega vet. Ja, ik moet wel even vragen, was je er vanavond bij in de Avals Live? Wat zeg je? Was je erbij in de avonds Live vanavond? Nee, precies. Ja, daar staat ze dus as we speak op te treden, hè? Wow. Ja, bizar. En ze gaat ook gewoon de Ziggo Dome doen. En jij bent daarbij, Rebecca. cool. Ja, wie ga je meenemen? Uh, ik denk een van mijn vriendinnen of mijn vriend. Een van de vriendinnen of je vriend of een vriend? Mijn vriend, Mijn vriend, ja. Nee, ik zou lekker met een vriendin gaan, veel leuker.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 dat is echt de allervetste live act ever. Nou, stemmen dan, want nog 21 dagen... dan is het heel druk in Rotterdam Ahoy. Q-Music Top 40 Live. Hele vette live show. Staan op het podium. Bent uh, Cloud is erbij. Douwe Bob, Emma Heesters. Nou kan nog een uur doorgaan. Eh, ook uit het buitenland trouwens. Maal Smit is erbij. En dus ook Pommelien Thijs. Maar goed, het is niet alleen een live show. Er worden ook awards uitgereikt. Een groot deel van die awards is op basis van statistiek. Bijvoorbeeld de grootste hit uit 2025. Eh, beste nieuwkomer, dat soort zaken. Maar er is ook een categorie publieksprijzen. En eentje daarvan is bijvoorbeeld voor beste live act... in de categorie nationaal en internationaal. Ah, jij kan dus stemmen. Q-Music een van de mensen waarop je kan stemmen. Uh, Benson Boone, Billie Eilish, Chapel Rowan, Imagine Dragons... Lady Gaga, Miles Smith dus, die op het podium staat. Pommelien Thijs dus. En de man met de alarmschijf van deze week, Alex Warren. De Q-music alarmschijf. Alex Warren, Fever Dream.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 like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round ook wel bekend als Lost Frequencies. Samen met Kelem Scott, de Nederlandse de Q Music. ik doe eens Vlaams, maar hij is een waal. Die man is niet te verstaan. Dus elke keer, ik heb eh, een muziekje gemaakt. Eh, hij klinkt eerder Frans dan Vlaams. Maar goed. New Q Music, Nate Smith, Fix What You Didn't Break. That was a 10-year train wreck With the last call on Wat heb jij zo in het nieuws? Een nieuw hoofdstuk in de Odido-soap. Oh. Zometeen meer. niet mijn favoriete soap. Doe mij maar GT Steve as the world turns. Zometeen ook Jack op Q-Music. Op Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart. En kijk dat dan. Wat een geweldige deal van Vodafone. Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited... en krijg twee gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van 600 euro. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Het zijn de hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals Dof en Axe Douche, Hand en Body 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.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 Nu alle Always Discreet 3 plus 2 gratis. Een ongeluk zit in een klein broek, uh, hoekje. Dus ja, op naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor de Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Deze week een etentje, dresscode gezellig. Gezellig? Wat moet ik daar nou weer mee? Check de Zalando-app. Veel inspiratie, snelle levering... en als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Are you drinking my mullet milk protein? No. Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullet milk protein. The moo you can't resist. For